wordt morgenochtend verwacht. De productie van aardgas in Slochter is voor een paar dagen stilgelegd. Dat komt door een klein lek in een leiding dat vanmiddag bij een controle werd ontdekt. Volgens de NAM is er geen gevaar voor de omgeving geweest. Wel heeft het lek enige tijd stank veroorzaakt in een rond Slochteren. De komende dagen wordt de leiding gerepareerd. Gedurende die tijd wordt er geen gas gewonnen in Slochteren. Het ongeluk met een Nederlandse defensiehelikopter in Mali is waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch mankement. Voorlopig onderzoek wijst uit dat er iets mis was met het besturingssysteem. Dat schrijft het kabinet in een brief van de Tweede Kamer. Bij het ongeluk in maart in Mali kwamen de twee Nederlandse piloten om het leven. Door de aardbeving in Nepal kunnen bijna 1 miljoen kinderen niet terug naar school. Dat zegt UNICEF. Bijna 24.000 klaslokalen zijn beschadigd of vernietigd. In sommige delen van Nepal is ruim 90% van de scholen verwoest. Op andere plaatsen worden schoolgebouwen gebruikt als noodopvang. UNICEF spreekt van een onderwijscrisis in Nepal. In Canada is een man van 24 aangeklaagd in een grote cybermisbruikzaak. Hij wordt ervan verdacht dat hij zo'n 2000 jongens tussen de 10 en 16 jaar online heeft verleid om seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. Daarbij deed hij zich voor als tienermeisje. Volgens justitie is er zeker één Nederlands slachtoffer. Canadese politie roept slachtoffers op om zich te melden. Het weer, vannacht alleen in het noordwesten kans op een bui. Morgen wolkenvelden, maar in het zuiden ook geregeld zon. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden van het land.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 Een dagboekje. Ja, luisteraars, de volgende, het volgende nummer is eh, op verzoek van Willem Bruist. En eh, dat is een nummer wat ik met eh, de zorgvuldigheid, met de grootste zorgvuldigheid moet behandelen. Handle with Care, zo heet het ook. En dit zijn de Traveling Wilburys. waren eh, Traveling Wilburys met Handle With Care. Oftewel, eh, behandel ons omzichtig, zo zou ik het maar willen noemen. En dit was een verzoek van Willem, uh, Willem Bruist. En de groep bestaat, luisteraars, En die stem heeft u ongetwijfeld herkend uit George Harrison. Bob Dylan kwam voorbij, Roy Orbison niet te vergeten, Jeff Lynne, Tom Petty. Nou, allemaal verdienstelijke mensen als het gaat om, om muziek, hè? als we het dan toch over George Harrison hebben... dan gaan we nog maar even naar het concert voor George op, uh, in 2003. We draai niet het hele concert natuurlijk, maar wel een, eh, een eh, aardig stukje ervan. Dus dat kunt u even genieten. Allemaal live. Hallo, welkom. thank you for coming. And uh, looking forward to an evening of beautiful music and, uh, and warm feelings. We're here um, to celebrate the life and music of George Harrison. And het eh, Eric Clapton. we've been rehearsing for about three weeks, and I think we might have got somewhere near getting the music right, but we haven't I haven't practiced any talking, so I have no idea really um, what to tell you other than that we brought a few friends together, mainly people that were involved in his life and the making of his music and the work. And we're going to be entertaining you tonight. Ja, Eric Clapton vertelde dus dat ze enkele weken hebben gerepeteerd om dit concert mogelijk te maken. Hij weet nog niet zo goed uit zijn woorden te komen, zegt hij. Eh, ik heb niet zo nagedacht over wat ik allemaal wilde zeggen. Maar eh, de band is samengesteld eh, tijdens deze herdenking... met allemaal mensen die ooit met George Harrison hebben samengewerkt in zijn leven. There will be an Indian section. The first half will be um, some music that was composed especially for this by Ravi Shankar. Um, his daughter Anushka is going to play... Ja, George Harrison verbleef natuurlijk nogal eens in eh, mystieke werelden, zoals in India. Met uh, muziek met sieters en eh, ja, die typische Indiaanse geluiden. Nu zit de dochter van degene die daarvoor verantwoordelijk was... zit op het podium en die gaat spelen voor ons. This is a blessed occasion for me because I can share uh, my love of George with you... And I think most important of it all is that um, his wife Olivia and his son Danny can, can experience and witness how much we loved him um, through his music tonight. So thank you for coming again. Ja, ook uh, zoon Danny Harrison is erbij, de uh, zoon van George Harrison. At this point I'd like to introduce um, one of my great heroes, uh, the maestro Ravi Shankar. Nou, Ravi Shankar was dus degene eh, die in India eh, samen met George Harrison... Eh, typisch Indiaanse muziek maakte. Ja, een omhelzing nu eh, tussen eh, Eric Clapton en eh, de meneer uit India. Ja, we krijgen nog meer gesproken woord eigenlijk. Ik schuif, het, ik schuif hem een stukje op om te kijken wanneer de muziek begint. Dit is dus een dame die zo'n uh, oosters instrument bespeelt. Ziet eruit als een enorme sitar gitaar Amerikaanse muziek. Ik schrijf nog een stukje op, luisteraars, want ik wil toch eh, eigenlijk ook muziek horen... wat eh, te maken heeft met het repertoire van George Harrison. Maar eh, zo te zien gaat de Indiaanse muziek nog een stukje door. Nee, nou gaan we over. Want to Tell You, een stukje Beatle-muziek eh, uit de periode dat eh, George Harrison eh, natuurlijk bij de Beatles verantwoordelijk was voor dit soort repertoire. ik moet u iets bekennen, hè, want ik had nog iets klaarstaan van de, van van de Beatles. En het wonderlijke wil dat mijn liefje vanavond bedacht heeft, ik ga gekleed in het zwart. Oh dear, what can I do? Babies in black. When I'm feeling blue, tell me, oh, what can I do? She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black, and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? think of her, but she thinks only of him. And though it's only a whim, she thinks of him. Oh, how long will it take till she sees the mistake she has made? what can I do? in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? I do. She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. muziek uit de jaren 60. De Beatles natuurlijk met Babies in Black. Het volgende, de volgende artiest, daar doe ik Sander dij altijd een groot plezier mee. Nou Sander, deze is dan voor jou. En ik geef hem met, eh, met al mijn liefde aan je. All my love. All my love, Clifford. Came to nothing at all my love. when I woke up to find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me in the future you see. I don't understand you I've done all I can do Tell me how could I give you more More than all my love Dus als jullie maar niks tegen Mary zeggen... Hush, now a word to marry is John Rawls. the one was dat met Hush Not A Word to Mary. Nou, we moeten er gewoon helemaal niks aan Mary verklappen. Trouwens, Lily was ook hier. Ja, zeg maar. Het gebeurde allemaal uh, bij ZFM Zandvoort. Eh, samen met eh, Dave Stewart natuurlijk. De beroemde gitarist. Ken niet over. Danny Dover eh, met Lily Was Here. Love is all around. Wet, wet, wet. U kent de groep nog wel, hè? Met allemaal bij tussen app en vloed. And Wet, Wet, Wet. Liefde is overal, love is all around. Ja, tijd voor mijn eigen zoontje Sven. Inmiddels alweer 21 lentes. En uh, hij zingt nog steeds. En eh, ja, moet inderdaad wel een operatie ondergaan. Dat is eh, weer even een minnetje. Maar goed, dat is geen ernstige ziekte of zo. Dat is gewoon een noodzakelijke operatie. Uh, maar hij zingt, uh, hij zingt zelfs vanavond ergens in Beverwijk, geloof ik. Dus dat is, eh, dit is Sven, Me and Mrs. Jones. 6.30 and I know she'll be there Holding hands Making all kinds of plans While the jukebox plays our favorite song Me and Mrs.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 dat ook internationaal wil uitbrengen. En ondanks in contact kwam met Mar Michael Garvin... en Michael Garvin is de man die verantwoordelijk is voor hits van Jennifer Lopez... En Sven heeft daar samen een nummer mee geschreven. Nou, dat heb ik u eh, alles eh, meer laten horen in de uitzending. Dus eh. dit in ieder geval Me en Mrs. Jones van Billy Paul natuurlijk bekend. En nu de uitvoering van, van Sven Duif. A House is Not a Home, Luther van Ross. chair is still a chair, even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house. turn this house into a home I climb the and turn the key. Oh, please be there. Still in love. I say you gonna be? Say you're gonna be. Are you gonna be? Say you're gonna be. Are you gonna be? Say you're gonna be. Ja, Luther Vandross was dat luisteraars. En eh, ja, nog een kwartiertje te gaan. Ja, dan is het middernacht. En eh, dat betekent dat we een, eh, een, lange nacht te gaan hebben... met allemaal soul- en Temlemota muziek. En ik ben heel benieuwd wat er allemaal langs gaat komen. Heel spannend allemaal. En u kunt het niet zien, maar ik wel natuurlijk. Eh, de tafel ligt al bezaaid met oude platen. Dus allemaal oude muziek. Verniel, ik denk dat ze ook verniel gaan draaien, de mannen. Maar we zullen het straks gaan merken. Vanaf 12 uur Willem Bruis met eh, de Soul en Tamala Motown nacht. En hij heeft een mystery guest, guest meegenomen. Ik heb zijn handtekening al. Dankjewel, Ik blijf ook, nog een klein uurtje hangen, denk ik. En eh, nou, misschien dat, ik, ga, ik ga hier gewoon eh, ter plekke meegenieten. Helemaal goed. Ja, maar eh, wat gaat de tijd verschrikkelijk snel als het gezellig is, luisteraars. we hebben nog een, een duizend conversaties te gaan. En dat doen we met Marvin Welsh en Fair. En dat zijn natuurlijk de Shadows, hè. begeleidingsband van Cliff Richard. Maar dan zingen ze nou eens een keer zelf zonder Cliff. thousand conversations on a never ending theme seem to linger in my mind like the fragments of a dream that was once a part of you and remains a part of me. It's the unreal world we lived in that was born of fantasy. that might have just changed. Marvin Welsh en Ferrer. Ik ga nog een nummer draaien voor mijn lieve vriendin in Bloemendaal... die ook meeluistert. Uh, ik eens even kijken hoor. Uh, dan moet ik natuurlijk wel een beetje een nummer uitzoeken... Waar, eh, wat zij nou echt mooi vindt. En ik weet zeker dat, dat ze hier wel van gecharmeerd is. Yvonne, voor jou, A Man Without Love. Nou, dat ben ik niet hoor. Dat ben ik niet. Engelbert Humperdinck zingt het.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 En eh, Lonely is a man without love. Nou, ik ben eh, gelukkig niet een, eh, een, man zonder liefde. Want daar kom ik niet tekort aan luisteraars. daarom draai ik ook graag voor mijn lieve vriendinnetje. maar ook wel eens gezegd worden. Hè? Zo in de uitzending bent u allemaal getuigen. Fragile. Sting. van Sting, Fragile was dit. Ik kijk op mijn klokje, bijna 12 uur. Ja, ja, nog uh, eh, 4 minuten 15 eh, seconden te gaan. Dat betekent, luisteraars, dat ik eh, zo mijn laatste nummer in ga zetten. En, maar het is niet het laatste nummer in muziek. Want u wordt getrakteerd tot 7 uur morgenochtend met, met heerlijke muziek. Dus ga nog niet naar bed. Je mag wel naar bed, maar dan met je koptelefoon op natuurlijk, dat begrijpt u wel.